Citydijkers met het NOS Journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro vecht toch de uitslag van de verkiezingen aan. Die werden ruim drie weken geleden nipt gewonnen door zijn linkse uitdager Lula. Het team van Bolsonaro zegt nu dat er softwarefouten zitten in sommige stemmachines. Bolsonaro vindt dat een deel van de stemmen daarom ongeldig zijn. De kiescommissie wil zijn klacht pas behandelen als het team binnen een dag met een uitgebreid rapport erover komt. De overwinning van Lula is al bevestigd. Ook is zijn winst erkend door leidende Braziliaanse politici en internationale bondgenoten. De politie heeft in de zoektocht naar een vermiste vrouw in Brabant een lichaam gevonden. Zouden houden er sterk rekening mee dat het gaat om de 36-jarige Silvana Heber... die sinds zaterdag wordt vermist. Eerdere zoektochten in het bos rond haar woning in Hoge Loon leverden nog niets op. De ex-man van de vermiste vrouw zit vast. Hij wordt verdacht van moord. De afgelopen dag besloot de rechter dat hij langer vast blijft zitten. Ook Duitsland stopt over anderhalf jaar met zijn militaire missie in Mali. De VN-vredesmissie in Mali begon in 2013... toen jihadisten een groot deel van het West-Afrikaanse land hadden bezet. Inmiddels ligt Duitsland, net als andere Europese landen... overhoop met het pro-Russische militaire bewind van Mali. Nederland en Frankrijk zijn al weg. Het Verenigd Koninkrijk kondigde vorige week zijn vertrek aan... Begin 2024 zijn er verkiezingen in Mali. De Duitsers willen er dan nog zijn om een stabiele overdracht te garanderen. Een paar maanden later moeten de duizend militairen weg zijn. Boerenorganisaties reageren voorzichtig positief op de bonus die het kabinet wil geven aan piekbelasters bij natuurgebieden die zich laten uitkopen. Landbouworganisatie LTO spreekt van een aantrekkelijk aanbod. Actiegroep Agractie is blij dat het om een vrijwillige regeling gaat. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar een graad of 6. Overdag is het bewolkt, smiddags valt er ook wat regen.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 never find another lover more precious than you, more precious than you. The girl you are. Close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. you are the only one. You're my everything, and for you, the song I sing. danger You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me love I cherish every hug I really lonely though, but I'm just not gonna quit.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 Het is jouw moment. Dus ga nu maar staan en wees niet bang voor het leven. the time Jockey H est de retour. Jockey H est de retour. It's filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and I. wish you could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry me, you and I To get through. I wish you well, but that's just too soon. You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart, and all I ever needed, you and I are more than just a memory.